Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De stuw in de Maas bij Graven is hersteld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Vrijdagochtend ging de stuw stuk tijdens werkzaamheden. Het water stroomde vervolgens hard weg uit de Maas. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand tussen Sambeek en Graven langzaam weer zal stijgen. De scheepvaart kan dan zondagmiddag weer hervat worden. Rijkswaterstaat vreesde dat het scenario van 2016 zich zou herhalen. Toen botste een schip tegen een stuw en duurde het weken voordat het Maaswaalkanaal weer bevaarbaar was. Bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam zijn twee mensen om het leven gekomen. Of de doden voetgangers, fietsers of andere weggebruikers zijn, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto die bij het ongeluk betrokken was, is doorgereden. De politie roept getuigen op om zich te melden. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan het deel van de staat Florida... dat afgelopen week werd getroffen door een orkaan. Biden bezocht het plaatsje Live Oak, waar hij schade aan huizen bekeek... en sprak met de burgemeester en reddingswerkers. Hij beloofde dat zijn regering er alles aan zou doen om de benodigde hulp te verschaffen. Hij zou daar volgens het Witte Huis ook de republikeinse gouverneur DeSantis ontmoeten. Maar die weigerde uiteindelijk naar het rampgebied te komen omdat het de hulpverlening zou verstoren. De Amerikaanse topdiplomaat Bill Richardson is overleden. Richardson werd wereldwijd bekend als bemiddelaar met vijandige regimes over vrijlating van Amerikaanse burgers. Hij gaf zichzelf daarom de officieuze titel staatssecretaris van Boeven. Recent werd hij ingevlogen om te bemiddelen over de vrijlating van basketbalspeler Britney Griner... die in Rusland was opgepakt. Bill Richardson was 75 jaar. Het weer, vannacht brede opklaringen en op veel plaatsen wat nevel of mist.